Kees Groot met het NOS-journaal. Regeringspartij en PvdA vinden dat minister Van der Steur in zijn tijd als Kamerlid iets te ver is gegaan... toen hij zich bemoeide met een kabinetsbrief over de tevendeal. Die bemoeienis was wel heel expliciet, vindt VVD-Kamerlid Van Oosten. Van der Steur voorzag de conceptbrief van minister Opstelten van 18 adviezen. De oppositie in de Tweede Kamer is daar verontwaardigd over... omdat Kamerleden juist geacht worden de regering te controleren. Maria Sharapova is voor twee jaar geschorst door de Internationale Tennisfederatie. De Russische liet in maart weten dat ze positief had getest op het middel meldonium. Dat staat sinds 1 januari van dit jaar op de lijst met verboden middelen, omdat het het uithoudingsvermogen bevordert. Sharapova gaat in beroep tegen de schorsing. Luchtvaartmaatschappij EasyJet is verontwaardigd over de aangekondigde staking van de eigen piloten. De 73 piloten van EasyJet die vanuit Amsterdam vliegen... willen met de stakingen hun cao-eisen kracht bijzetten. Volgens de luchtvaartmaatschappij zijn de piloten akkoord gegaan met contracten tot 2018... en voldoen alle arbeidsvoorwaarden volledig aan de Nederlandse wet. De politie onderzoekt wat er gistermiddag is gebeurd bij een winkelcentrum in Capelle aan de IJssel... Op internet circuleren videobeelden van een motoragent die een vrouw daar een tik geeft in haar gezicht. Het is niet duidelijk wat er precies aan het incident is voorafgegaan. Volgens de politie wilden agenten drie verdachten van een beroving aanhouden... toen omstanders, onder wie de vrouw, zich ermee gingen bemoeien. De vrouw zegt dat ze niet snapt waarom de agenten gewelddadig reageerden. Ze wil aangifte doen. Het weer de komende uren nog zon, afgewisseld door het wolkenvelden. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het klaart soms op en het koelt af naar een graad of 11. Morgen is het zonniger dan vandaag en blijft het opnieuw droog.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 Mijn naam is Jonas Parson en we gaan gewoon weer lekker knallen. Nu eerst 10-10. Peace. Quero Saltar. ZFM Beachmasters. Welkom. Quiero cantar, cantar, para liberar. Quiero saltar. of winter. Altijd weer ZFM. I know that I'm running out of time.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 9 channel shooters come for free. So if one more label try to stop me, it's gonna be some dreadhead niggas in your lobby. Huh, huh. You don't want no problem, want no problem shaped by baby My first tap on my stomach. Got a pocket full of money, and a mind full of ideas. Some of the shit may sound weird. Inside of the Maybach look like it came out of IKEA. Run shit like diarrhea. Big yacht, no pie still. I, I cap. I'm high capping. I'm so high. Me and God dapping. This my blessing. This my passion. School of hard knocks. I took night classes. You don't want no problem with me. Yeah, you don't want no problem, no problem with me. Yeah. in thing my. They like they I got problems bigger than boy. Yeah. My deposits they be on steroids. Lord, free the niggas need Sacrificing everything, I feel like Jesus Hold up, I got sold up my soda pulled up, my walls up. I'm flipping those bucks, they doing toe tucks. I roll up and let the smoke puff. I lay down toes up, hold up get too chucked up when I think of old stuff. Move on, put my goons on, they kidnap newborns. In the streets, my face a coupon, her pussy too warm. All these bitches come to do harm, just bought a new charm. Fuck a watch, I buy your new arm, you lukewarm. I'm overlooked with the hoes, pretty bitches in centerfolds. Tippy toes around my crib in they robes, just they robes. Half a million in the safe, another in the pillowcase. Codeine got me moving slower than a caterpillar regular race. Fuck wrong with you, what you were thinking, what you thought it was. I just pop out Percocets and only call the buzz. And if that label try to stop me, they gon' be some crazy Weezy fans waiting in the lobby. Moonlight, baby. You don't want no problem, want no problem No problem.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 Dat kan ook natuurlijk. Onze uitzending kun je altijd terugluisteren via www.zfm Zandvoort. Uitzending gemist. Of gewoon elke week blijven luisteren. En hou onze Facebook in de gaten. ZFM Beachmasters. We gaan snel verder met Chia, Trip Tales. steeds naar ZFM Beachmasters. Elke woensdag van 6 tot 8 en vrijdag niet te vergeten van, 9 eh, tot, eh, van 7 tot 9. En soms lopen we nog wel eens uit met een uurtje of 1 eh, of 2. Hey, een paar seconden over half en dat betekent dat we helaas weer door moeten naar die verplichtingen. Aan de andere kant van de lijn, dat is in Studio 44. En heel toevallig sta ik er ook en dat is het weer van Meteogroep. Het weer van Meteogroep voor de avond, morgen en overmorgen. Vanavond en vannacht breidt het lang Lang ha... Jezus, wat een wordt, sorry. Het langhagende bewolking zich uit. Maar in het zuiden vrij helder. Het koelt vannacht tot rond de 11 graden af. Morgen veel zon, maar vooral in het noorden ochtendgrijs. Het wordt 16 graden. Aan de kust... Aan de kust tot 22 graden in Limburg. Het staat niet echt Nederlands hier. Vrijdag koelt het iets minder af. En eh, met wolken en zon. Dit was het weer van Meteogroep. En ja, het klopt, je hoort geen verkeer. Het komt, er staan geen files, dus je kan gewoon lekker doorrijden. Wel staan er nog wat eh, flitsen eh, smurfjes. Op de A2 Hedel, Den Bosch, Utrecht, bij hectometerpaal 104.9. En op de A7 Drachten, Sneek Drachten, bij hectometerpaal 161.4. En op de A27 Nieuwendijk, Breda, Almere, daar staat er ook nog eentje. Bij uh, eh, hectometerpaal 28.2. En op de A29 Dinteloord, Rotterdam, bij hectometerpaal 93.7. En... eh Oh ja, op de A50 Ewijk Eindhoven Emmeloord 150.8 staan er nog eentje. En dan tot slot op de A73 Sint-Odiegelberg tussen Echt en Nijmegen. Bij hectometerpaal 13.4. We gaan verder met Cheese Curls. Quizquiz Amsterdam. Met seks. Verzoeknummers mag altijd. Eh, van Beachmasters op bel naar de studio 023 57 30 39 3. and I don't want it to end. sorry. Can I sit down? Sorry. Chris Cross Amsterdam met eh, seks. Doe geen dingen die ik ook niet zal doen. Oké, dat klinkt best wel fout. En eh, ja, ja, het is uh, telefoonverkeer. Het is woensdag. En ik dacht, kom, we gaan gewoon even iemand bellen voor de lol. Hoort erbij, hè. Dit was Chris Cross Amsterdam met seks. En bij ons aan de lijn onze enige rechter, Sander Douwdiegel van ja, e EHBO uh, Zandvoort. Goedenavond. Goedenavond, jongeman. Hoe is het met u? Ja, goed. Ik ben eh, bijgekomen vanaf afgelopen weekend. Van het eh, hele lekkere, drukke weekend. Ja, want jij was natuurlijk bij ons op het uh, circuitpark Zandvoort... tijdens de Racing Days drijven bij Verstappen. Ja, dat klopt. Zeker weten. Helemaal goed. Helemaal goed. Nou, ik ben blij dat het nog helemaal goed gaat. Hey, ehm, hoe heb jij het, hoe heb het ervaren op het circuit? Want het was natuurlijk zaterdag best wel druk voor jullie en zondag wat rustiger. Maar misschien kun jij er wat meer over vertellen. Nou, inderdaad, zoals eh, zaterdag uh, stond ik officieel niet ingedeeld op het circuitpark eh, bij de EHBO. Maar lag ik lekker thuis in mijn bedje toen ik wakker werd van het mooie Formule 1 geluid van Max. Ja, nou, hij deed het niet hè, dat was het mooiste. Nee, maar Max was zaterdag, of het was de twee zit, dat weet ik niet. Ik lag nog lekker in mijn bed. <laughs> toen ik een heel mooi berichtje had van meneer Spruit of, of ik alsjeblieft eh, zo snel mogelijk naar het circuit kon komen, omdat het echt druk was. Het was echt een huis. Dat, eh, eh, jij hebt het vast meegemaakt. Je kwam zaterdag aan en volgens mij moest je vanaf de ingang van het circuit naar jullie naar het tunneltje lopen, want het was echt niet normaal druk. Ik, ik heb zaterdag, inderdaad ben ik als een gek gaan fietsen, heb ik me omgekleed, ben ik als een gek gaan fietsen naar het circuitpark. En, uh, nou, toen hadden ze al bij de poort gezegd van ja, er komt er zo eentje aan op een fiets als een maloot aangescheurd. Dus... Laat hem er alsjeblieft door. <laughs> ja, laat hem er alsjeblieft door. Nou, dat is net niet gebeurd. Ik ben even tegengehouden. Nou, dat is nou weer jammer. Ja, toen heb ik de situatie uitgelegd en toen begreep ze me helemaal. En inderdaad, nou, je hebt het zelf ook wel een beetje gezien. We hebben het echt hartstikke druk gehad eh, zaterdag. Nou, op een gegeven moment, ik had in één uur de tijd. Ik heb zo'n beetje wel vijf vingers op een hand. Maar eh, ja, ze ging heel snel omhoog eh, met die, hoe heet dat, die blauwe, die, die gele autootjes van ze. Ja, op een gegeven moment, uh, ja, we kregen er een paar eh, bij eh, die we helaas wel naar het ziekenhuis hebben moeten laten sturen. Mhm, want zondag is het weer wat rustiger verlopen qua inzet uit mijn hoofd. Of tenminste, het is gewoon sowieso rustiger. Er was minder. Er waren wel meer mensen, maar er waren mindere dingen gebeurd. Ja, het was, zondag was een heerlijke dag met heerlijk weer. Toen gingen we al van het ergste uit van, oh, het kan heel veel worden. Dat is het gelukkig niet geworden. Wel hebben we eh, tegen een uur of half vijf hebben wij een extra post opgericht op het stationsplein voor het uitgaande verkeer. ja, verkeer, verkeer, voetgangers. Ja, de voetgangers. <laughs> Dus, eh, ja, het was lekker druk. En eh, nog even ten slotte, hoe heb jij het ervaren op het circuit gewoon als privé? Niet als Rode Kruis medewerker, maar gewoon privé. Hoe vond jij de sfeer? Hoe vond je het überhaupt? Hoe ik het heb ervaren als een geweldig evenement dat elk jaar gewoon lekker terug moet komen. Mhm. En wat vind jij van eh, de Grand Prix eh, in eh, Zandvoort in 2018 of 2019? Ja, ik heb daar eigenlijk nog helemaal niet zoveel over gehoord. Maar het lijkt mij gewoon een geweldig idee als de GP gewoon weer heerlijk terugkomt in het hartje van Zandvoort. Ja, en daar heb ik nog wat leuks ervoor, want er was natuurlijk een interview afgelopen vrijdag op het Raadhuis. En daar was provincie Noord-Holland. En die hebben gewoon gezegd, ja, er zijn drie geluidsdagen gereserveerd voor de Grand Prix. Maar aangezien we geen Grand Prix hebben, wordt dat ook heel moeilijk. Ja, dus dat was wel even een eh, puntje. De hele rapportage kun je terugkijken via YouTube, uh, eh, ZFM TV... en dan eh, natuurlijk onze enige echte match Verstappen. Er staat een filmpje online. Kan je het even nog even bekijken, als je zin hebt. En ik heb nog een nummertje voor je.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 ik verwerp me, myself, and I. En voor je Janesh, I Hate You, I Love You. Over een klein kwartier zal ik het stokje overdragen aan onze enige echte, de one and only Willem Bruis. Maar tot die tijd hoor je nog de beste hits van eh, nu en toen.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 Look back at it all, I'm for me. Put in work like my time, she. She ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the forest with me. Ooh, she the babe, I'm her boo.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 All you gotta say is. Oh, Megan Trainer met No, Ne, nee, nee. Ja, dat vond ik ook mooi. Een mooi uitgesproken, toch? Nog een kleine 10 minuten en dan gaat alles door naar onze enige echte one and only. Niet te vergeten, niemand meer dan Willem Pruist. Dit was Mac Trainer met No. We gaan snel verder met nog 6 minuten op de klok. En dat doen we natuurlijk niemand meer dan eh, met onze enige echte. Aluna George. stars burn after I had my turn. was uh, eh, van Beatmaster van deze woensdag 8 juni. Aflevering 28. Jaargang nummer 1. Heb je nog genoten van onze uitzending van van Beachmasters? Dus geef het even door via de Facebook. Laat even wat leuks weten. Misschien kunnen we nog ergens een werk als het fout ging. Mijn naam is Jonas Parson. Aanstaande vrijdag ben ik er weer niet te vergeten. In mijnzelfde stijl. Andere kleding. Andere muziek. Vrijdag van 7 tot 8, 9 zullen we hier weer zijn.